van 6 uur. Kees Groot met het NOS. Minister Schultz heeft het kabinet in België gevraagd na te denken over het tijdelijk sluiten van de kerncentrales in dat land. Volgens de minister moet eerst duidelijk worden hoe veilig de centrales zijn, die vaak vlak bij de grens met Nederland staan. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat hij niet van plan is de kerncentrales te sluiten. Bij het Joegoslavië-tribunaal is levenslang geëist tegen generaal Radko Mladic. Mladic was de bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger in de oorlog in Bosnië. Hij staat terecht voor onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de aanklagers had hij maar één doel, het etnisch zuiveren van grote delen van Bosnië, zoals in Srebrenica. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag bepaalt in november volgend jaar welke straf Mladic krijgt. De partydruk 4FA, ook bekend als Ecstasy Light, wordt verboden. Volgens het kabinet kan de stof ernstige hoofdpijn, schade aan hart- en bloedvaten en zelfs hersenbloedingen veroorzaken. In het uitgaansleven is 4FA populair, mede omdat het nu nog vrij verhandelbaar is. De roes die het middel veroorzaakt kan wel zes uur duren. In het aardbevingsgebied in Groningen hebben zeker 500 huizen versterking nodig. De huizen hebben onveilige verbindingen en de fundering en vloeren zijn vaak zwak. De afgelopen tijd zijn bijna 1500 huizen onderzocht in Groningen. De kans is groot dat al die huizen uiteindelijk moeten worden aangepast. Staatssecretaris Dijksma heeft het vernieuwde station Utrecht Centraal officieel geopend. Daarmee kwam een eind aan vijf jaar verbouwen. De hal van Utrecht Centraal heeft nu een hoog golvend dak en is ruim drie keer zo groot als voor de verbouwing. Het project kostte 412 miljoen euro. Het weer, alleen in het noorden is er kans op wat regen of motregen. Het wordt vanavond en vannacht niet kouder dan 3 tot 6 graden. Morgen opnieuw bewolking. In het midden en zuiden breekt mogelijk de zon door.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 Er staat 12 kilometer file. Op de A4 vanaf Den Haag naar Rotterdam verknopend Benelux 3. De A9 richting Alkmaar, zo'n 6 kilometer verknooppunt Velzen. De A12 Den Haag richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Vanaf Woerden staat file. En richting Den Haag staat ook file voor knooppunt Oude Rijn vanaf Driebergen. Daar staat een kapotte vrachtauto. Op de A15 Europort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Verkeer moet omrijden via de ring Rotterdam-West en Rotterdam-Noord.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 Dus dat betekent eigenlijk dat we... Dat, eh, ja, dus aflevering 33 weer van ZFM Beachmasters. En natuurlijk jager nummer 1. En het is tevens een klein jubileum. Want we bestaan vandaag één jaar ZFM Beachmasters. In de, het nieuwe jassie. Want Stefan Kollard, onze enige echte radiomaker... is vorig jaar 7 december had hij zijn laatste uitzending. Of 6 december was het eigenlijk. Had hij zijn laatste uitzending... En eh, toen hebben wij het overgenomen. Quinten en eh, Brouwer en eh, ik, Jonas Parson, zijn toen samen weer verder gegaan met ZFM Beachmasters. Dus vandaag een beetje muziek van de afgelopen december. Natuurlijk ook kerstmuziek komt weer voorbij, want het is weer zover. Hè? We, hebben, we gaan het ook nog even hebben over de ijsbaan hier in Zandvoort. En over andere gekke dingetjes. Ik ben vandaag alleen. Mijn naam is Jonas Parson. Ik zeg, zullen we gelijk beginnen met Robbie Williams. Love is my life. Hier op ZFM Beachmasters. Ziegel kanaal 40, 106.9 www.zfm-live.nl Sorry voor de snotterig. Ik ben een beetje verkouden.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 Het weer van de metergroep voor vandaag en morgen. Vanochtend is het nevelig met lokaal ook mist of dichte mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Voor de rest is het dan ook vrij maar weer maar zon. In de noorden meer bewolking, bij weinig wind wordt het 4 tot 6 graden. Morgen komt vanuit het noordwesten meer bewolking opzetten... maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Het wordt zelfs 2 tot 4 graden. Woensdag valt er een buitje bij slechts 11 graden. Maak gaan snel verder met de files. Op de A1 12 eh, minuten vertraging tussen de knooppunt Diemen en knooppunt Watergaasmeer. En op de A2 13 minuten vertraging tussen knooppunt Amsterdam en AMC het ziekenhuis. Op de A4 15 minuten vertraging tussen Vlaardingen Oost en knooppunt Benelux. Op de A4 6 minuten vertraging tussen Benelux-tunnel en Schiedam-Noord. Op de A9 11 minuten vertraging tussen Amstelveen en het AMC ziekenhuis. Op de A9 6 minuten vertraging tussen Amsterdam-Zuidoost en het AMC ziekenhuis. Even kijken, op de A12 staat er nog eentje. 6 minuten vertraging tussen Knoopend Ludette en Gallenkoppenbrug. Op de A13 9 minuten vertraging tussen de TU Delft en knooppunt Kleinpolderplein. Op de A15 32 minuten vertraging tussen Gallos en Roen en knooppunt Vaanplein. Op de A15 58 eh, minuten vertraging tussen Spijkenisse en Roon. Op de A16 11 minuten vertraging tussen Krakelingen en knooppunt Ridderkerk Noord. Dan hebben we er nog eh, twee staan op de A20. 16 20 minuten vertraging tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum. En op de A27 33 minuten vertraging tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. er ah, staan er ook nog een paar te flitsen. Op de A9 staat er nog eentje te bij uh, Diemen Alkmaar. Bij hectometerpaal 26.9. Eh, en bij de A12 bij Bunnik staan ze tussen Utrecht en de, de Maren bij hectometerpaal 65.6. En op de A16 Prins Beek Rotterdam-Breda staan ze ook op met 59.1. En dan heb ik er nog één staan op de A16. Dat is aan rotterdam 71.1. is snel verder met Chigala, Give Me Your Love, featuring John Newman, hier op CFM Beachmasters.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 En het is alweer een jaar geleden dat Stefan en onze enige echte Stijn hier weggingen. Nou, dan gaan we nog even één nummertje op hun manier met de power intro van One Last Time. Geel in de handen van Stefan vandaag. Als je luistert, jongen, bedankt voor die mooie jaren die we hebben gehad hier. En eh, we moeten een keer contact leggen voor een eh, uitzending met z'n tweeën. Het zal zeker gezellig worden. En dan gaan we dan naar eh, de, het laatste nummer tevens deze uur. De power intro van eh, onze enige rechter Stef en Stijn. Let's get crazy! Stef en Stijn, turn up the music. Hi, this is Ariana Grande. ZFM. Stefan natuurlijk altijd blijven checken. De Campus Radio in Amsterdam. En niet te vergeten Wild fan dat draait hij ook. Onze enige echte Stefan. Om het uur even goed uit te gaan, gaan we voorkomen op de Stefan Stijn manier het eh, uurtje uit. En de volgende uur begin ik natuurlijk met onze one and only, eh, de enige echte kerstmis hits. Dit was One Last Time. Oké okay, allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er niet klaar voor, het is tijd om te gaan zingen. Sta met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast.